Jelle Seubring met het NOS Journaal. Er woedt een grote brand in de binnenstad van Sneek. De brand is ontstaan in het dak van een uitgaansgelegenheid. De tweede verdieping staat inmiddels ook volledig in brand. Alle bezoekers konden op tijd naar buiten komen. De brandweer zet uit voorzorg veel mankracht in... omdat er veel gebouwen dicht op elkaar staan. Een groot deel van het centrum van Sneek is vanwege de brand afgezet. Bij een verkeersongeval op de N2 bij het Brabantse Waalre zijn twee personen omgekomen... Een personenauto raakte door een nog onbekende oorzaak van de weg en kwam in een vijver terecht. Duikers van de brandweer hebben in de vijver gezocht naar eventuele andere slachtoffers. De provinciale weg N2 is nog tot in de ochtend afgesloten. In de Oekraïnse stad Kharkiv zijn zeker 11 doden gevallen door een Russische aanval. Ook zouden er minstens 40 gewonden zijn. Volgens de gouverneur raakten twee bommen een grote doe-het-zelfzaak. De winkel ging in vlammen op. De wereldberoemde Amerikaanse rapper en zangeres Nicki Minaj... heeft een boete van 350 euro gekregen voor het bezitten van softdrugs. Ze werd gistermiddag op Schiphol aangehouden met 30 tot 100 gram wiet op zak. Na een paar uur mocht ze weer gaan. Het concert wat ze zou geven in Manchester ging door de aanhouding op Schiphol niet door. In Theater Carré in Amsterdam heeft Joep van het Hek zijn afscheidstournee afgesloten. Na afloop van zijn allerlaatste voorstelling bleef het publiek minutenlang applaudisseren. Na een carrière van ruim 50 jaar vond de cabaretier het tijd om te stoppen. Hij speelde in totaal 28 verschillende voorstellingen. En songschrijver en componist Richard Sherman is overleden. De muziek die hij samen met zijn broer maakte is wereldberoemd. Zo maakte hij de muziek voor de Disney-films zoals Mary Poppins, Winnie the Pooh en Jungle Book. Richard Sherman was 95 jaar. En het weer, vanochtend overwegend droog en zonnig. Smiddags en in het begin van de avond is er kans op stevige regen- en onweersbuien. In vrijwel het hele land is dan ook code geel van kracht. Het wordt 20 tot 23 graden. Na het weekend klaart het weer wat op. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog enkele korte files, de meeste vertragingen in Noord-Holland op dit moment nog op de A1 voort richting Amsterdam...